Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor Schiphol breekt weer een drukke tijd aan... nu voor de meeste Nederlanders de meivakantie begint. Er worden gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag verwacht. Meer dan vorig jaar. Toen ontstonden door personeelstekorten urenlange wachtrijen. Schiphol belooft dat het nu beter gaat, want er zijn veel nieuwe beveiligers aangenomen die bovendien meer verdienen. Maar vakbonden wijzen erop dat er wel onrust is onder de bagageafhandelaren, die in salaris achterblijven. Mogelijk gaan zij deze meivakantie actie voeren. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De lading was met een vrachtvliegtuig uit het buitenland gekomen. Welk land is niet bekend. Dieven namen de miljoenen buiten mee uit een opslagruimte. Volgens de Canadese autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk geval... en is de veiligheid van het vliegveld niet in het geding. De ramadan is voorbij. Turkse moslims hadden 21 april al in hun agenda staan. Maar voor Marokkanen eindigt de vaste maand altijd pas... als religieuze waarnemers in Saoedi-Arabië de nieuwe maansikkel hebben gezien. En dat is gisteravond gebeurd. Dat betekent dat vandaag Eid al-Fitr wordt gevierd. Ook wel het suikerfeest genoemd. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Rotterdammers hielden gisteravond in Rome lange tijd stand. Maar in de verlenging gingen ze alsnog onderuit. Het werd 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League... ten koste van Anderlecht na strafschoppen. De volgende tegenstander van AZ is West Ham United. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag. Maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden gaat het regenen, vooral vanmiddag.